En van hen liggen er ruim 550 op een IC-afdeling. En nog eens 19 in Duitsland op een IC. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 12.629 nieuwe positieve tests gemeld. De GGD waarschuwt voor een nepbericht dat onderwijspersoneel voorrang zou krijgen op een boostervaccinatie. Op veel priklocaties verschenen mensen met zo'n nepafspraak. Ze kunnen niet worden geholpen, zegt de GGD. Het woord wappie is door het genootschap Onze Taal verkozen tot woord van het jaar. Een wappie is volgens Onze Taal iemand die een andere kijk op de feiten heeft... en die daarom soms raar wordt gevonden. In het algemeen wordt het woord gebruikt voor iemand die feiten ontkent. De vulkaanuitbarsting op La Palma is na ruim drie maanden officieel voorbij. Met ruim 85 dagen was het de langste uitbarsting op het Canarische eiland in mensenheugenis. De uitbarsting heeft één man het leven gekost. Duizenden mensen moesten hun huis uit. Een kleine 3000 gebouwen zijn verwoest. De totale schade wordt op 900 miljoen euro geschat. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak opgeroepen tot verbinding in gepolariseerde tijden en onder meer gewezen op de klimaatverandering. Paus Franciscus riep in zijn toespraak op tot dialoog, volgens hem de enige manier om conflicten op te lossen. Dat deed hij voor hij zijn traditionele kerstboodschap uitsprak, het Urbi et Orbi, de zegen voor de stad Rome en de wereld. En de grootste ruimtetelescoop ooit, de James Webb, is succesvol gelanceerd. De lancering was een paar keer uitgesteld. De James Webb komt op anderhalf miljoen kilometer van de aarde in een baan... en kan nog verder de ruimte inkijken dan de voorganger Hubble. Het weer, Vannacht eh, van meer 9 of min 10 in het noordoosten tot boven 0 in het midden van het land. Morgen meer bewolking, later op de dag wat regen en mogelijk ijzel. En dan is het van 0 tot 4 graden.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 It's Christmas Eve when he's on the phone. He's calling home. Cause his flight's been cancelled. And now he's got to stay in a hotel named Casablanca. When he's lying there all alone in bed He's picturing his wife while he's crying Because on Christmas Day nobody should be alone Cause on Christmas Day he should be with the ones back home You should be fireplace and garlands everywhere with decorations and Christmas lights in the tree. Because on Christmas Day, nobody should be alone. Cause on Christmas Day, you should be with the ones back home. dancing underneath the mistletoe and singing songs of joy. But most of all, you should be with the ones that you love. She is lonely. Her husband called. there's no way he can leave but she's resourceful And she will find a way to that hotel Named Casabel And when he opens his eyes in the morning And he sees his wife She's standing Christmas Day, nobody should be alone. Cause on Christmas Day, you should be with the ones back home. ho, ho, ho, ho! Beste luisteraars en kijkers van ZFM Zandvoort. Entertainment for you. Ik ben Wilhelmus de Zingende Kerstman. En ik wens u hele fijne kerstdagen en een mooi en voorspoedig... en vooral een gezegend en gezond nieuwjaar. Dag. Ho, ho, ho, ho! There is boy child, Jesus Christ was born... on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. see him at the door. luisteraars en kijkers van ZFM Zandvoort. Hier is In het Hof en ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen. En een mooi en voorspoedig en vooral een heel gezond nieuwjaar. En misschien wel een spannende ontmoeting met een koningin van de nacht. Het is eindelijk weer kerstmis. Het is de mooiste tijd van het jaar. I'm driving home. Ah, ah, doe toch gewoon, we zijn gezellig bij elkaar. Het is eindelijk weer kerstmis, jingle bells en stille nacht. Een kaars voor het raam, de lampjes aan, hier heb ik zo lang op gewacht. Ho, ho, de mistletoe, wil jij een kus misschien? Zeg Ronnie, doe het licht eens aan. Ik kan geen hand voor ogen zien. Het is eindelijk weer kerstmis. En wie er ook voor je staat. Zeg hallo, we geven lach cadeau. Dat is waar het om gaat. Linda, Doe toch niet zo raar. Ik heb dat ding al lang gezien. Het is eindelijk de kerstmis. Warme gluwijn in de kou. Wij met z'n twee, ik heb het alle time Zandvoort. Namens de band Haveloos wensen wij u hele fijne kerstdagen... en een mooi, voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar. Je hebt het mooiste pakje voor me aangedaan Dus ik steek de kaarsjes voor je aan Je zinnen klinken als gedichten Je laat mijn hele hart verlichten Ik zing voor jou een bellet bij de open haard deze dagen zijn me alles waard Liefje, kom eens bij me liggen Dan streel ik over jouw gezichtje Sneek maar bij in een glas Kom bij mij, hou me vast Ik word blij als je lacht Je bent van mij de hele nacht Ja, vanavond mag ik uitpakken Vandaag is het ons mooiste winternacht Je liefde houdt me warm als de winter vacht Met jou wil ik de boven En jou de hele nacht plezieren je mooie energie is me nooit ontgaan Het voelen van de liefde is bij jou ontstaan Nu ga ik de lichtjes dimmen Ik zal je voor altijd beminnen Schenk maar bij in mijn glas Vanavond mag Beste kijkers en luisteraars van ZFM Zandvoort. Mijn naam is Danilo Watté en ik wens jullie een fijne feestdagen en een mooi en gezond 2020. Het is winter, ja een wereld wit en kaart. zo vertrouwd en de sneeuw valt. Ik heb het nooit zo koud gehad, niet te verwarmen.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 luistert naar Entertainment for You. <laughs> And I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write met Entertainment for You. Oeh, dat is lekker. naar het kerstfeest. Ja! En met kerst kom ik naar je toe. Ik laat de kaarsjes voor je branden. Met kerst kom ik naar je toe. Geen hot legt ons nu nog aan banden. Al laat het sneeuwen voor de gein, het mag van ons heel lang. Kerstfeest zijn. Oh, wat heb ik er een zin ja, ik wel ben. Al heel vroeg in september droom ik weer van december. De tijd van warmte en geluk. Ik voel de kriebels in mijn kuiten. Ik ben gewoon niet meer te stuiten. Drie maanden is nog wel een hele ruk. Ja, ah, ja. En is het eindelijk dan gekomen? Hangen de ballen in de bomen? Zijn de wijzen uit het oogste bier in huis? De wijven. Hangen de sterren voor de ruiten? En zie ik volop lichtjes buiten? Zit ik geheim met kerst gezellig thuis? met kerst kom ik naar je toe. Ik kom naar je toe. Ik laat de kaarsjes voor je branden. Met kerst kom ik naar je toe. Geen hond legt ons nu nog aan banden. Zeg, zing even mee. Met kerst staan wij voor de deur. Goed zo, jongens. Met toe en dennengeur. De gaan is sneller in galop. Dus stoot die hard maar op. En laat het echt versneeuwen voor de gein met de gluur en mag het klaar. Ze zijn er bij elkaar en mag het heel lang kerstfeest zijn. En zeg, zouden we het halen? Ik zit er al in malen. Ik zie mezelf al zitten bij het vuur. Um, ik wil geen kootje vatten. Ik heb last van koude jatten. Pas op, want tante slaat ons laatste uur. Kijk toch eens uit je doppen we zijn niet meer te stoppen. ons vee slaat uit zichzelf hier op hol. Uh, pas op nou toch, ik val. Ach, ze raken al die stal. Zeg, doe ik dit nog steeds wel voor mijn lol? Met, Met kerst kom ik naar je toe. <laughs> ik laat de kaarsjes voor je branden. Met kerst kom ik naar je toe. Mijn hond legt ons nu nog aan banden. Met kerst staan wij voor de deur. Met toe en dennengeur. De gas is sneller in galop. Dit stoot hier maar op. En nou, laat het even sneeuwen voor de gein. Zet de gluur en mag klaar. Straks zijn we bij elkaar en mag het heel lang kerstfeest zijn. Ja, we zijn bijna thuis. Het is kerstfeest in ons huis. Met kerst kom ik naar je toe. Ik kom naar je toe. Ik laat de kaarsjes voor je branden. Met kerst kom ik naar je toe. Geen hond legt ons nu nog aan banden. Met kerst staan wij voor de deur met misseltoe en dennengeur. Maar gaan ze sneller in galop, dus stoot die maar op. En laat het even sneeuwen voor de gein. Zet de gloeiende mappers klaar, straks zijn we bij elkaar en lach het heel lang. Feest zijn. Ja, is het gezellig worden. huizen zijn versierd. Je weet niet wat je ziet. Nee, je gelooft je ogen niet. Met lichtjes in de straat, die aangaan s'avonds laat. En klokjes spelen kerstmuziek. Kerstfeest, het is het mooiste luisteraars en kijkers van ZFM Zandvoort. Mijn naam is Monique Hegen en ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar. like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. every day be just like Christmas. Everybody seems to feel the same. Love is in the air all around us. It's magical how we all feel this way. like every day should be like Christmas. Everyone has something nice to say. It seems we don't mind giving each other love, and everybody's heart it seems to grow. that someday we could find a way. I think we're all reminded we're still kids at heart. In the eyes of a child, we're all the same. If every day could be a day like Christmas happens A smile would be on everybody's face There would be no worries Just lots of joy And joys to share with every girl and boy Christmas time is here filled with love meer voor mij. jaren van ons twee. ik heb je toen toch alles gegeven, al zat het soms niet mee. Maar met kerstmis moet je toch hier zijn. Hier is toch jouw thuis. Kom weer bij me, gewoon weer bij me. Want het is zo stil hier in huis. Ik wil met draaien. van huis. Maar met kerstbeschaat ben ik het liefste daar. just funny. gezellig hè, Fred Heij? just fire Jack Frost nipping at your nose Your tight carols being sung by a choir And folks dressed up 3FM jullie allemaal fijne dagen en een volgende.